Clemens Peters met het NOS Journaal. In Engeland is een man na 31 jaar alsnog veroordeeld voor de moord op het meisje van 7. In de herfst van 1992 lokte de toen 24-jarige dader het meisje Nicky naar een leegstaand gebouw in Sunderland aan de Engelse oostkust. Daar mishandelde hij haar en toen ze begon te schreeuwen vermoordde de man het meisje. De nu 55-jarige dader kwam in beeld na DNA-onderzoek onder honderden mannen. DNA dat op Nicky's kleding was gevonden kon aan hem worden gelinkt. In een stilgezette trein bij station Apkoude is de afgelopen avond een verdachte van een schietpartij... eerder op de avond bij station Rotterdam Centraal aangehouden. Daarbij hebben zwaar bewapende agenten ook een vuurwapen in beslag genomen. Kort na de schietpartij om 9 uur was in Rotterdam al een eerste verdachte opgepakt. Eén persoon raakte toen gewond, een man van 20. Voorafgaand aan het schietincident zou er een ruzie zijn geweest tussen meerdere mensen. Om de tweede verdachte op te pakken werd het treinverkeer bij station Apkoude stilgelegd. Het zuidoosten van Spanje kampt met zware regenval na een lange periode van droogte. Door de stortregens zijn kelders ondergelopen, wegen onbegaanbaar geworden en staan auto's onder water. Het voorzorg zijn onder meer in Valencia en Andalusië universiteiten, scholen en kinderdagverblijven gesloten. De regering heeft een overstromingswaarschuwing afgegeven voor de getroffen gebieden. Voetballer Vinicius Junior van Real Madrid wordt niet geschorst... na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Valencia afgelopen zondag. De speler werd racistisch uitgescholden door de aanhang van de thuisclub. En bij een opstootje in de slotfase maakte hij een slaande beweging om zich los te wurmen. En daarvoor kreeg hij rood van de scheidsrechter. Valencia moet vanwege de racistische spreekkoren de komende vijf wedstrijden een deel van de tribunes leeghouden. En bovendien kreeg de club een boete van 45.000 euro. Het weer vrij helder en droog. De temperatuur daalt naar 4 tot 8 graden. Overdag zon en wolken, met op de meeste plaatsen droog. En alleen in het oosten kan er een bui vallen. Het wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM.